Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer mensen die zich laten testen hebben ook echt corona. Afgelopen week kwam 8,5% van alle testen positief terug. Een week eerder was dat nog 8,1. In totaal kregen bijna 52.000 mensen te horen dat ze het virus te pakken hadden. We moeten echt nog even volhouden, zegt het RIVM, anders gaat het mis. We moeten met ons allen eh, houden aan de maatregelen. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt ook voor de jongeren die, die naar het park gaan en daar met z'n allen ehm, eh, gezellig genieten in de zon. Ja, je mag nog steeds van het weer genieten. Sterker nog, dat is heel fijn, maar hou je aan de maatregelen. Hou je aan de afstand en probeer eh, elkaar niet te besmetten. En als je ziek bent, blijf thuis en laat je testen. Er is wel een een lichtpuntje. De nieuwe varianten, zoals de Braziliaanse, krijgen hier nog niet echt voet aan de grond. Tegen een meisje van 17 uit Rotterdam is anderhalf jaar cel geëist voor het doodsteken van haar vriendin. De twee hadden een geheime relatie. Vorig jaar liep een ruzie helemaal uit de hand en stak het meisje haar vriendin dood. De rechter doet over twee weken uitspraak er is definitief geen publiek welkom bij de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse over 2,5 week. De KNVB zegt dat het niet te doen is om supporters toe te laten in de Kuip in Rotterdam. De bekerfinale uitstellen is ook geen optie. Daarvoor zit het speelschema te vol. En het is de eerste landelijke warme dag van het jaar. In de beeld kwam de thermometer boven de 20 graden uit. Het is echt lekker vandaag, ook in Nijmegen. We gaan eh, richting eh, het Waalstrandje zo even wandelen. Het is heerlijk. Ik ga zaterdag verhuizen, dus ik ga vanmiddag een eh, doosje inpakken bij mij, thuis. Nee. Ja, echt. Ja. Er wordt altijd gezegd dat, dat in de buitenlucht de besmetting natuurlijk nou, weinig tot helemaal overkomt. Maar we zitten net met z'n vier ook gewoon in hetzelfde lokaal op minder dan anderhalve meter. Ja, ik, weet niet, ik snap dan niet waarom we dit nou niet eh, zouden kunnen doen dan. In meerdere steden zijn ook weer parken afgesloten omdat het te druk werd.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 And now it's your turn. Let me see what you got, don't hesitate. I'm not a the speaker, trying to take on the music. It's like a competition, me against the beat. I wanna get in the zone. I wanna get in the zone.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 you failed somehow Better think it all over Just as long as love's around Here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave. That I am here for you tonight. Just a little bit more love.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 Nederland had nu veel meer vaccins kunnen hebben van AstraZeneca... blijkt uit een reconstructie van de NOS. De Universiteit van Oxford vroeg de regering vorig jaar... om een investering van 10 miljoen euro, maar er kwam geen deal. Later bleek dat het Verenigd Koninkrijk wel was ingestapt. Tegen de voormalige Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit is negen maanden cel geëist. Hij zou tussen 2009 en 2014 op kosten van de politie onder meer seizoenkaarten voor Ajax, etentjes en concertkaarten aan vrienden en familie hebben gegeven. Een tantramasseur uit Renen is vanwege ontucht met patiënten in hoger beroep... opnieuw veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Verder mag hij twee jaar zijn beroep niet uitoefenen... en moet hij ruim 30.000 euro schadevergoeding betalen. Het weer vannacht helder, minimaal rond 6 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig bij 19 tot 24 graden.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 write Maybe you didn't mean it Baby, blonde was the only rhyme, the only rhyme. Want my heart to be breaking, breaking. No, I'm happy and you hate it, hate it. Oh, and I'm not asking you to let it go, but you been telling your side, so I'll be telling. see it. Like truth is whatever you decide. Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. I'll be telling mine. baby girl in the interviews now. And I don't bring the problems from the 90s and the 2000s. There's no reason to have a friend or two now. Uh-uh. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about tan lines on the skin of you now? Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On Fifth Ave shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned what other men would do now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. Mm-hmm. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. flashing. I would've traded it all in orderly fashion. A villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limits, so you don't worry about maxing when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak uh, Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by canary and VS dip taste Seussies ballers look dumb when they press you Fives and sixes, you don't let them count the numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful, my summer's been special that's the same bark why the villa be painted. Just so we can get really acquainted.